Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NMS op 3. Israëlische militairen hebben gisteren op de bezette westelijke Jordaanoever een gewonde Palestijn vastgebonden op de motorkap van een jeep. Daarna zijn ze gaan rijden. Het leger van Israël zegt dat de man een verdachte was... maar geeft toe dat de militairen niet volgens de regels hebben gehandeld. De man zou gevangen zijn genomen omdat hij betrokken was bij gevechten. Inmiddels zou hij wel medische hulp hebben gehad. Het is nog niet duidelijk hoe het gisteren zo mis kon gaan... met een spandoek voor een oefenwedstrijd van FC Twente. Vlak voor de wedstrijd tegen een amateurclub... kwam het enorme doek, hangend aan ijzeren staven, ineens naar beneden. Tien mensen raakten gewond. Twee van hen zijn zwaar gewond, maar niet in levensgevaar. De directeur van FC Twente zat op de tribune en kwam meteen in actie. De eerste reactie was rennen, gaan helpen. Ik uh, eh, moet alles nog, eh, nog even laten, laten, revue laten passeren. Maar verschrikkelijke uh, gebeurtenis. De politie doet onderzoek naar het ongeluk. Het is misschien even wennen vandaag. Bankhangend voetbal kijken vanaf drie uur s middags is er even niet meer bij. Er zijn vandaag maar twee EK-wedstrijden en die worden tegelijkertijd gespeeld. Vertel mijn sportcollega Thierry Boon. Vanavond om 9 uur de laatste twee duels van groep A. Daarin is Duitsland al door, gaat met Zwitserland strijden om de eerste plaats. Daarachter is het spannend. Wint Schotland van Hongarije, dan is het zo goed als zeker van de knock-out fase. En dat zou voetbalgeschiedenis zijn, want dat lukte Schotland nog nooit. Een overwinning van Schotland zou sowieso een opsteker zijn. De laatste keer dat Schotland de wedstrijd op een EK won is alweer 28 jaar geleden. Het weer volop zon vandaag. Pas halverwege de middag kunnen er her en der wat wolken komen.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 Dat is het eh, achtste uur, want we hebben gisteren zeven uur volgemaakt. En ehm, ja, we, we, maken nu plaats voor eh, de jazz. Eh, belangrijk. We hebben er gisteren uitgegaan overigens met de Q, met de kwalificatie van de Formule 1. Dat kon net niet meegenomen worden. Maar uh, u zult het misschien weten, of anders eh, zeg ik het nu even. Dat Verstappen de tweede plaats heeft bereikt. Hij start wel vanaf de eerste rij vanmiddag om drie uur. Maar Norris is hem iets voorgebleven. En het leuke is dat Hamilton, Russell, Leclerc en Sainz die daarna komen. En zo, trouwens ook Gasly. Allemaal binnen een halve seconde zitten. Nou dat was even het Formule 1 nieuws. Naast mij zit Okko Beuving. doing Goedemorgen, eh, eh, Alco. Zeg, maar Alco. Nou, Alco, Alco Beuving, ja, eh, Alco, ja, Alco. bijzondere naam, komt niet veel voor. Nee, dat komt niet veel voor. Ja, ik heb er al, af en last mee. Ehm, Alco, jij gaat, jij gaat de for Jazz doen, hè? Wat, wat gaan we allemaal doen? Ja, dankjewel Hans. Ik heb een programma samengesteld waar wielen toch wel een essentieel onderdeel vormen van de muziek. En over wielen is best wel jazzmuziek gemaakt. Dus ik ga het een en ander laten horen. Oh, toch wel? Met, heeft met autosport te maken? Heeft wel met autosport te maken, maar het er zijn natuurlijk ook andere jazznummers. Anders ja, je nee, eh, nee, uur vol met eh, Nee, dat is, dat, is waar, dat is waar. Maar de, eh, de, tussendoor praten we ook over toen nog even. Dus, ja, we dus- gaan, ja, jij mag zeggen wat er is. Nou, beste luisteraars, welkom bij ZFM Jazz. Deze keer live vanaf het circuit. En we beginnen traditioneel met een nummertje van de fenomenale cd van Julie London, Calendar Girl. En het is juni, dus Memphis in June. A shady veranda under a Sunday blue sky. Memphis in June and cousin Amanda's making a rhubarb pie. I can hear the clock inside a ticking. standing. I can see old Granny cross the street, still a rockin', watching the neighbors go by. Memphis in June with sweet oleander blowing perfume in the air. Up jumps the moon to make it that much grander. It's paradise, brother. Take my advice. Nothing's half as nice as Memphis in June. Julie London, eh, prachtig natuurlijk. Het is voor mij een hele nieuwe gewaarwording. Eh, ik ben in de 70 en dit is voor mij de eerste keer dat ik op het circuit ben. Dus ik ben hier echt nog nooit geweest. Het was wel even zoeken om de juiste VIP-box te vinden waar ZFM uh, eh, gehuisvest was. Maar gelukkig heb ik het gevonden. Het is een fantastische ervaring. En als ik zo op die baan kijk, zie ik vooral rode raceauto's rijden. En Art Pepper heeft daar een nummer over gemaakt samen met Alvin Jones en George Cables. Race Radio. Alleen op ZFM. Maar nu is het ZFM Jazz. En je hoorde Art Pepper natuurlijk op de sax, drums Elvin Jones... en achter de piano zat George Cables en op de bas speelde David Williams. En dit mooie nummertje Red Car komt van een eh, album The Trip uit 1977. Het is hier prachtig weer, een strak blauwe lucht. Eh, en dan is een nummer On a Sunday Afternoon mooi van toepassing. Dat wordt gespeeld door de Bohunk Saxophone Quartet. En dat staat op een cd van hun. Bohunks plays the original Little Rascal Music. Komt-ie. Dat waren de Bo eh, on a Sunday afternoon. We zitten hier op een fantastische plek hier op het circuit. Als ik naar buiten kijk, dan zie ik de baan. Ik zie, we zitten boven de pits. En eh, het grappige is, in deze ruimte hangen ook een aantal eh, digitale schermen. En op een van die schermen staat het hele circuit afgebeeld. En zie je precies waar de auto's rijden en wie er aan kop rijdt. Op een ander scherm zie ik wel, ik denk wel, wel 15 camerabeelden. Dat is eh, de race control beelden, volgens mij. Oh, dat zijn de race control beelden. Ja, dus die, staan ook, die, die, die zijn, kunnen ze ook in... Ik, ik heb toevallig een paar keer als Marshall hier gestaan hebben ze ook een rondleiding gedaan. datzelfde scherm hangt uh, meters groot in het racecontrol. Oké, nou, zo, leer je nog wat, hè? Eh, ik ben eigenlijk... inderdaad, er hangt een, eh, de baan, de, track, de tracker. Ja. En uh, de tijdenscherm hangt er. Oh ja, en de, de, wat de tijden van de diverse coureurs zijn. Ik ben eigenlijk nooit verder gekomen dan mijn eigen auto te rijden. Driving My Car en Barbara Morgenstern uh, zingt daarover. Barbara Morgenstern, Driving My Car. Oh shit, ik moet nog even zoeken. Oh, eh, ja, het is natuurlijk een eh, beetje improviseren vanuit deze eh, studio. Dus af en toe is er een... ik heb niet zelf de muziek voor me. Dat doet een technicus. En ja, we hebben even problemen om het juiste nummer te vinden. Hij is er. dankjewel. Radio. En eh, dan hebben we ook te maken, we zitten hier boven de, pitch En er zijn natuurlijk ook Bocars. En, eh, dat is een mooi nummer over gemaakt door Bob Broek en Zoot Sims. Uh, Morning Fun 1956. Laat hem maar horen. Thank you. dat was natuurlijk eh, eh, Bob Brookmeyer en zo Sims met Boxcars. Volgende is Bob Driving My Car. En ja, in noord zie je toch wel heel pop op geworden. Dit is natuurlijk Bobby McFerrin. En je herkent natuurlijk dat dit een nummertje van de Beatles was. En uit de 60 jaren dacht ik zo uit mijn hoofd. Het volgende wat ik heb klaargezet is een prachtig nummer. Stolen Moments. Iedereen kent dat in de uitvoering van Oliver Nelson. Maar dit is een vocale uitvoering. En die wordt gezongen door Carmen McRae en Betty Carter. Komt allemaal van een cd'tje of Betty Carter Duets. Uit 1987. Live at the Great American Music Hall. stolen The many times they are such precious moments that are only for us to. precious stolen moments that are only for us to ever gone. No, oh, yeah, it's hard to remember with your face always there in front of me, dear. But you. Be Ja, deze uitvoering van Carmen McRae en Betty Carter duurt nou, veel korter dan de, origineel van Oliver Nelson. Die duurt zo rond mijn hoofd. Maar lokaal is het een prachtig voeren. Dan hebben we klaar een, een uit Engeland, Haar naam is Cleo. Heeft ook jazzshows BBC gaf eh, eh, een eh, jazzer tegenwoordig. En ze nummer haar CD TC. It's Soon uit 2000. What good is melody? good is music? If it ain't possessing something sweet. It ain't I do I do?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 It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I do I do I do I do I do I? do It op het circuit. het circuit. Race Radio, alleen op ZFM. Deze dame Claire Thiel die, eh, ja, is zeker de moeite waard. En eh, als je van, eh, zij heeft echt een fantastisch jazzprogramma. Als je, dat, als je op Google zoekt bij Claire Thiel, dan kom je er vanzelf terecht. En het is allemaal mainstream jazz wat zij draait. Eh, ja, ik zit hier nog steeds op het circuit. Het is nog steeds prachtig weer. Er rijden nog steeds auto's. ja, ik heb het wel het idee dat deze oude auto's meer lawaai maken dan de nieuwe auto's die tegenwoordig rondrijden. Nou, niet een klein beetje ook. Eh, niet een klein beetje wordt hier gezegd. Dus het is echt af en toe een helse kabaal. Maar het is wel een mooi geluid om te horen. Eh, het volgende wat ik heb klaargezet. Je hebt, je hebt zo'n autoprogramma dat heet Top Gear. Maar er is vroeger ook op de BBC een Top Gear radioprogramma geweest. En daar werden, speelden bands live muziek. En onder andere Jethro Tull speelde daar het nummertje Boerday. En moet je luisteren, dat is toch best jazz. Jethro Tull was dat. Uit het eh, eh, fameuze programma Top Gear. Het programma draaide tussen 1964 en 1975. Heel veel bands speelden daar. En de laatste jaren wordt ook regelmatig door de BBC eh, cd's uitgebracht. Van opnames uit die periode. Van alle topgroepen eigenlijk. iets heel anders is Houston Person. En die heeft een nummertje op ja, de bekende saxofonist. Het, het bekende nummer van David Gates. If. steeds op het circuit. En eh, de Masters GT Trophy, Trophy Race 2 gaat zo beginnen. Die begint om 5 voor 11. Tot, eh, dat duurt 40 minuten en dan, eh, ja, dan, gaat, dan hebben ze om 11.40 uur de demo, de Dutch Concerteurs. En nu gaan we weer terug naar Oko. Oké, en ik heb een nummertje klaarstaan. Een heel bekend nummer, Monin. En eh, dat is natuurlijk eh, bekend van Art Blakey en zijn eh, Jazz Messengers. Maar nu in uitvoering van Lambert, Hendricks en Ross. Dat was Annie Ross, een bekende zangeres. Monin. Every morning find me moaning Yes, Lord Cause of all the trouble I see Yes, Lord Life's a losing gamble to me Yes, Lord Cares and woes have got me moaning Yes, Lord Every evening find me moaning Yes, Lord I'm alone and crying the blues Yes, Lord I'm so tired of paying these dues Yes, Lord Every Everybody knows I'm moaning. Yes, Lord. Lord, I spend me and find me moaning. Yes, Lord. Cause of all the trouble I see. Yes, Lord. Life's a losing gamble to me. Yes, Lord. Cares and woes have got me moaning. Yes, Lord. And find me moaning. Yes, Lord. I'm alone and crying the blues. Yes, Lord. I'm so tired of paying these dues. Yes, Lord. Everybody knows I'm moaning. Yes, Lord. Lord, I try, really and truly try to find some relief, find some relief. Yes, Lord. Ja, dat was natuurlijk Lambert Hendricks en Ross Monin. Heel bekend nummer, heel mooi nummer ook. En ja, gek op auto's. Dat is eigenlijk iedereen die hier rondloopt natuurlijk. Eh, iedereen kijkt zo verlekkerd naar al die mooie wagens die hier staan. En eh, dat is echt genieten. En iemand die daar een mooi nummer over gemaakt heeft is Ray Cooder. Crazy About an Automobile. my story. Go on, tell about it. Go on, tell about it, boy. Just what I've been doing. What you been doing, bro? Well, you know, I used to be particular about the women that I picked. Uh-huh. Yeah. They used to be tender, lean, and tall. That's all. But the way things has been going, I take them knock-kneed and bow-legged. What? I'll even take them both. Oh, no, man. I'll tell you why. Please tell me why. Every woman I know is crazy about an automobile. Every woman I know is crazy about an automobile. And here I am standing with nothing but rubber heels. Oh, every woman I know crazy automobile. And here I am standing with nothing but rubber heels. Now look here. Let's say walking women home is a thing of the past. Women wants to ride and ride around in class. Some like Cadillacs, boys. Some like foes. some like anything as long as it rolls. Crazy about an automobile. That's right. And yeah, I am standing with nothing but rubber heels. Every woman I know crazy about automobiles. And here I am standing with nothing but a rubber heel. One more thing I want to tell you. Say riding in love just can't be beat and your woman in your own front seat. Now she can play with your keys, shift your gears, and turn on your radio just loud enough to hear. Now she can turn up your heat and flip on your fan, and then you start rolling just as fast as you can. Crazy about an automobile, a wreck. I get some money, I just got to get me some kind of automobile. You don't seem like the women in this town just don't pay no attention to you unless you're driving. Hey, look at that big fine Buick over there. Ooh, I like that one. Say, now look like someone left the keys in it. let's take a ride but a rubber here. Ja, prachtig nummer van Ray Cooder. En dat gaat natuurlijk over dames die graag meerijden in auto's. En heren die aan het stuur zitten en met hun auto voorrijden. En vrouwen die van mooie auto's houden. Nou, die lopen hier vast ook wel rond. Een bekende bassist die hierop meespeelde was Jim Keltner. En dan heb ik nog klaarstaan voor de, pauze, voor de klok van 11 uur. Het eerste uur van ZFM Jazz en Race Radio zit er bijna op. Rita Reis, een Slow Hot Wind samen met Dutch Swing College Band. Hoe lang duurt deze? Eh, eh, oh, dit is tot aan de klok van... Uh... Ja. Round About heb je gehad. Silver, ripping Rippington, Silver Arrows. His gaze swept over me.